we've got one, one more lesson today. Eén, nog één les vandaag. And I'm going to try to shorten it if I can. Ik zal proberen in te als ik kan. Because it is a technical lesson and I, you know, I don't want to tax ourselves too much. Het is een ja, pittig en technische les. Uh, But it's a very important passage that we need to look at, and it doesn't have to do with the holidays. Maar het is een heel belangrijke passage waar we naar moeten kijken, en het heeft niets te maken met de feesttijden. The passage we'll be looking at today is uh, from Philippians chapter 2, verses 5 through 8. We kijken naar de pericoop, de passage van uh, hoofdstuk 2, de versen 5 tot en met 9. Now, the members of this congregation uh, are known with regard to their position on the on the Trinity. De, ja, de leden van deze gemeente zijn bekend. Yeah, they, as, people people know if you if you're part of this congregation, people know what you believe. But if yeah. go ahead, sorry. Ja. Oh ja, dat is zo. Oké, okay, prima. gemeenteleden weten wat Oh ja, de gemeenteleden hier. Nee, ik dacht de Filipijnen. Nee, de gemeenteleden hier weten wat wij geloven aan de Triniteit. Oké. And obviously when you share that with others, when you go out to your family and your friends who are in other churches, and you say, yeah, I don't believe in the Trinity, I don't believe in the deity, right? When you say that. Ja. ja, als, je, als je naar je familie stapt en je zegt van ik geloof niet in de drie, drie eenheid. Wanneer je dat zegt. All of your friends with open arms tell you how much they love you. <laughs> Al je vrienden zullen met open armen vertellen hoeveel ze van je houden. And then they say, we'll pray for you. En dan zeggen ze, we, bidden voor je. <laughs> That's, that's if they're in a good mood. Tenminste, als ze in een goede stemming zijn. If, if they're not in a good mood, you know, they, they either throw bricks at you or condemn you to hell. You know. Ja, en als je een slechte humeur zijn, dan eh, gooi je ze stenen naar je of veroordeel je naar de hel. Uh, dat heb ik zelf ervaren, by the way. Yeah. So, just one of those things. And so you have to learn to defend yourself and know what the text says in, in re, with, re, with regard to the Trinity. Dus je moet weten wat de tekst zegt met betrekking tot de de, de triniteit, de, de, drie eenheid. And you know, know how to give an answer. Want je moet uiteindelijk weten om een antwoord te geven. This particular passage has a uh, has a famous uh, it's affectionately known as the kenosis passage. Deze uh, passage is in theologische kringen bekend als de kenosis passage. How many of you have heard about this passage before? I mean, I know you've studied, Vima has studied it with you, but have you, have you heard, have most of you heard about this kenosis passage? yes? hebben de meeste no? wel, zijn de meesten wel bekend met deze kenosis uh, pericoop? Well, you will. You'll hear it from time to time. And um, the, the spin, I like to call it, the way, the way that Christians put the spin on this passage spin. They spin it. They uh, turn it. Ze eh, de, meeste, eh, de meeste christenen geven een bepaalde draai aan deze passage. This passage comes out saying one thing. Deze passage zegt één ding. Jesus is God. Jezus is God. And uh, one day he decided, you know, to take off his God coat. He had a God, he's God, and he took it off. En op een eh, dag legde hij zijn uh, eh, he became a man, goddel goddelijke kleed af en legde zich, ja, zijn godheid af en werd een mens. Came a man, came down to earth and he humbled himself. Kwam naar de aarde en hij vernederde zichzelf. And all that comes from these three verses. En dat wordt uh, geleerd door deze drie versen. And so we're going to look at it quickly, or well, maybe not so quickly, but we're going to try to understand what it really says. We zullen er even naar kijken en kijken wat de tekst feitelijk zegt. But before we can do that, we want you to express what you think this means and for, for doing and in their past, right? Yeah, the past. Now, like right. We're, and we're going to explain this what we want. We're going to divide the, the congregation into a yeah. Oh yeah, we zullen uh, de we want we want you to express how what this passage looks like to demonstrate the problem. Nou, we zullen dus de gemeente in drieën splitsen om te kijken. Elke, elke gedeelte zouden we moeten zeggen wat het voor hen betekent. Very, very good. I'm proud of all of you. And uh, all of you did a wonderful job, even, the, even group number three, who couldn't do it. And that's a good answer. Ja, mijn compliment hoor. Jullie hebben geweldig... It's, it's an honest answer. And, and all the rest of you... saw how difficult this was to do. Iedereen heeft kunnen zien hoe moeilijk het was om het uit te beelden. En toch is het mooi gedaan. Groep 3 wist niet goed, maar het was ook een goed antwoord eigenlijk. Want het was, de ene God is moeilijk. you can only imagine what's going on in the minds of Christians the world over. Want je kunt alleen maar voorstellen, wat is, wat is in de gedachten van christenen over de hele wereld, hoe dat zou zijn geweest, hè? om je een fantasie voorstelling te maken. Because there's a basic assumption when the Christian arrives at these verses. Want er is een, een, een fundamentele aanname uh, wanneer christenen uh, tot deze conclusie komen. The basic assumption is that Jesus is God and he's up in heaven to start with. De basisaanname veronderstelling is dat Jezus in, uh, in de hemel is als God. En? And to begin with, he's, he's upstairs. He's... om te beginnen is hij in de hemel als God en, hij, en dan. Ja. It's just an assumption. It's, it's, this is what's considered true, and now they go and read the text. Ja, en, en ze, nemen die, ze hebben die aanname in hun hoofd, van zo moet het zijn, en dan gaan ze naar de tekst om steun te vinden. And the text It's just, it's very difficult to, to understand. En de tekst is heel moeilijk om te verstaan. But not really. Maar niet echt. And that's what I'm going to show you. En dat ga ik jullie laten zien. Trinitarian, the Trinitarian Church uses this text as a proof text. De, de, de Trinitarische kerk, dus de aanhangers van, van de drie eenheid in de kerk, die gaan naar deze passage om hun punt te bewijzen. Dat is een sterke punt, een sterke tekst voor hun. Jesus is God up in heaven, Jezus, he has his God coat on. Jezus is God in hemel en hij heeft zijn eh, godskleed als het ware aan. Hè? he takes it off. En hij doet het af. Becomes a man. Hij wordt een mens, een man. And then nobody knows what to do. En niemand weet eh, wat, wat ze moeten doen. Some say that when he comes down to earth to be a man, he's no longer God. Sommigen zeggen dat wanneer hij naar de aarde is gekomen om een mens te worden, eh, ja, en dan? He's no, long, he's no longer God when oh, he's on earth. Sommigen zeggen hij is niet langer God, want hij is mens geworden, maar anderen And he only gets to be God when he goes back, like uh, Anka showed us. When when he goes back, ja, wanneer hij teruggaat, dan, dan neemt hij zijn, trekt hij zijn godheid als het ware weer aan. Ja. And others say that there was only one God in heaven. En anderen zeggen er is maar één God in de hemel. And that was Jesus. En dat was Jezus. And he left heaven altogether. You know, closed the door and locked it. En hij, hij verliet de hemel, sloot de deur op slot, deed de deur op slot en And came down to be God on earth. En kwam naar beneden en was God op aarde. And then he went back to heaven later. En dan ging hij later weer terug naar hemel. And it's just total utter confusion. En dat is een totale verwarring. And so theologians have been have been struggling to explain this one Greek word ekenosen. Ja, en, en Theologen hebben door de eeuwen heen, door de tijden heen, geworsteld met deze tekst. Vooral het woord ekenosen. Ekenosen just means to empty yourself. Ekenosen betekent eh, vanuit het Grieks uh, zich ledigde, zich leegmaakte. Hem Zichzelf zichzelf leegmaakte. It's like throwing out the trash. You go empty the trash can. Dus je, je gooit eh, <laughs> de pedaal helemaal leeg. Het is, de emmer is leeg. Nou. So when you empty something, als je, een, als je iets, een bak of een emmer leegt. The contents are no longer there. De, de inhoud is er niet langer natuurlijk. They're gone, it's empty. Het is weg, het is leeg. And this is what they are going to use to try to show that God emptied his godness, is emptied that which made him God. Dus econozen, eh, eh, God ontledigde zichzelf, maakte zichzelf leeg en dan was hij niet God meer. And became a man. En werd een mens. But then they don't know what to do because when he's on earth, he does many things that only God supposedly does. Ja, maar dan, dan worstelen de theologen met de vraag van ja, maar nu is hij mens op aarde, maar hij doet allerlei bijzondere dingen. Hoe moeten we dat rijmen? So that's what we're we're going to try to now put some clarity here. Dus put some ja, We proberen wat duidelijkheid hierover te geven. Oké. Now I call this message kenosis cirrhosis. Ik, ik noem you know what cirrhosis, cirrhosis No. Cirrhosis is a medical condition of the liver. When the liver stops to function properly. Oh ja, cirrhosis. Ik noem dat de theorie van de kenosis cirrhosis. Cirrhosis is wanneer de lever ophoudt te functioneren. And believe it or not, one of the things when your cirrhosis, when your liver stops functioning properly. Een van de dingen als je lever ophoudt om juist te, te, te functioneren. Your abdomen, your, your abdomen gets big. Je, je, je buik wordt dikker. Your body overheats. Je lichaam wordt oververhit. Your nervous system does strange things. Je, je zenuwsysteem uh, doet vreemde dingen. You get depression. Je wordt depressief. And uh, irritability, meaning you get angry easily. En je wordt heel makkelijk geprikkeld, boos. And this is what doctors say. Your brain goes foggy. It gets foggy. En je, en je, en je, je hersenen worden mistig. You can't think straight. Je kunt niet meer goed denken. So that's why I called it kenosis cirrhosis. Daarom noem ik het kenosis cirrhosis. The whole theory of the Christian world just makes your brain completely foggy de hele ja, theorie van de christelijke wereld maakt je hersenen eigenlijk helemaal eh, mistig, hè? Now, as, as you can see from here, in this verse here, the first thing that we see that's troubling is that it's talking about Yeshua, who was in the form of God. Eh, eh, begint de passage in vers 6. Het gaat over Yeshua, die in de gestalte van God was. Now that's a troubling phrase. Dat is een, um, ja, een, een, een, frase, een uitdrukking die, die, die lastig is en die je geest bezighoudt, waar je mee kunt worstelen. If you're not Jewish and you read that, Als je niet, niet Jood bent en je leest dit, it seems to say that Yeshua You know, he was God. Ja, he's in the form of God, right? So he's God. Dan kun je makkelijk eh, de conclusie trekken, oh, Jezus was in de vorm van God, in de gestalte van God, dus hij was God. And, and that's probably what you read right there, right? I mean, pretty much. En dat inderdaad, in de Nederlandse vertaling staat dat ook, die in de gestalten is Gods zijnde. Ja. Sounds like he's a God form, you know? In de Godvorm, ja. Now the Jew wouldn't have trouble with this. Nou, een Jood zal geen probleem hiermee hebben. Because nothing is in the form of God. Want niets is in de vorm van God. You know why? En waarom? Hmm? He's spirit. Hij is geest. Yeah. What else? Hmm? He's one. What else? Hij is één. He's everywhere. Keep going. Ah, the Torah says He doesn't have a form. De Torah zegt hij heeft geen gestalte of vorm. Oké? Ja. So whatever that means. Wat het ook betekent. It doesn't mean that Jesus is God. It has to mean something else. Het betekent niet dat Jezus God uh, is. Het moet iets anders betekenen. Hij moet iets anders zijn. But if I don't know what the Torah says, maar als ik niet weet wat de Torah zegt, then I'm just going to assume that God has a form dan moet ik aannemen dat God een vorm heeft of een gestalte. And then it goes on to tell us that not only does God have a form, but watch carefully, he did not consider it a crime to be equal with God. Ja, dan moeten we zeggen, hij, Jezus beschouwde het niet als een misdaad om eh, gelijk te zijn aan God. Is robbery in there somewhere? Ja, roof. Right. The word before. Yeah. And, robbery is a crime, right? If I go steal, it's a crime, right? Roof, yeah. So Jesus, he didn't think that being equal to God, there, was, there wasn't anything wrong with that. Dus Jesus dacht niet om, om gelijk te zijn met God dat is iets wat verkeerd is. Again, if I'm not Jewish, it's reasonable. Als ik geen Jood was, ja natuurlijk, dan is zo'n gedachte redelijk. If I'm Jewish, Well, I'm gonna I'm I'm gonna leave skid marks. I mean, I'm just going the other way. Ja, als, oh. just getting out of there. Ja, als ik Jood ben, dan, dan is het dan zeg ik tegen mezelf, nou, wegwezen van die uitleg van, van wat hier staat bij Paulus. That is the basis for what we call zeuf. It's it's it's blasphemous. No one is equal to God. No one. Niets, niemand is gelijk aan God. Het is blasfemie, het is laster. It's just, it's just out of the realm of possibility from the word go. From het, ligt volkomen buiten het gebied van de mogelijkheden. Om, om dat te zeggen dat Jezus God is. And if we want to accept this passage the way that Christianity wants us to. Als we willen weten wat deze passage zegt, zoals het christendom wil dat verse 5 up here? I guess I don't. No. Okay, so let me put it up there. Well, there's a little bit of a problem because verse 5, er is the een, verse before. Er is een probleem, want het vers hiervoor, vers 5. Shaul is saying, I want you all to think this way. Want Shaul, dat is Paulus, hè, die, die zegt van, ik wil dat je, dat so nadenkt hierover. wants me also to think that I can be equal with God. Dus Paulus wil ook dat, Shaul, dat wij weten. That would make Shaul a pretty poor example of a Jew. Daarom maakt het, eh, zou, het, zou het Paulus een heel slecht voorbeeld maken van een Jood. In reality, this passage is not saying this at all, and I'll show you why. En in werkelijkheid uh, zegt deze passage helemaal niet wat dit algemeen gedacht wordt. The bottom line is this. And I'm going to start with the conclusion and then work backward. Nou, ik begin met de conclusie en dan werken we terug naar het begin van deze pericoop. Yeshua never considered equality with God as something that he could obtain. Yeshua eh, beschouwde gelijkheid met God nooit als iets wat hij kon verkrijgen. He knew it was off limits. because every Jew knows the Torah. Well, You're not equal with God. Elke Jood kent de Torah. Je bent niet gelijk aan God. I think the Mormons believe that you can be one day you'll be equal with God and you get your own world and you know you get to create and you know. Ja, de Mormonen geloven dat je op een dag uh, gelijk aan God bent. Not the Torah. Niet de Torah. So, let's go and take a look at uh, the first four verses. Real quickly, I just want you to read it. We're not going to spend a lot of time, but let's go ahead and just read 2 1 through 2 4. Go ahead. We gaan de eerste vier versen lezen. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijnde dezelfde liefde hebbende, van een gemoed en van een gevoel zijnde, doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander, uitnemende dan zichzelf. En iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op, dat, op hetgeen der andere is. It's a, it's actually a very good text, you know. Shaul is saying, look, don't, don't be selfish. Be, be nice. Ja. Dat zegt zo. uh, eh, wees, wees aardig, wees vriendelijk, wees niet zelfzuchtig. Consider others more important than yourselves. Eh, denk vooral dat anderen eh, ja, ach, hoger, uitnemender dan jezelf. Don't, don't be conceited and ambitious and serving yourself. Serve others. Wees niet verwaand, en, en, en, en maar dien andere mensen. Oké? And, and that's all we have to understand, because then when he gets to verse 5... Dus eigenlijk moeten we dat allemaal begrijpen, want dan wordt het makkelijker als we naar vers 5 gaan. Because this is the way Yeshua was. Want dat is de juiste manier waarop Yeshua was. Oké? And then en dan, we get to this to, to verse 6. Dan komen we bij vers and we're all in agreement up until verse 6. We zijn het allemaal eens tot, tot vers 6 en dan komen we bij vers 6. Because Yeshua humbled himself and became, where is it? Let this man, okay, and, uh, oh, right, verse 7. Verse 7 is really actually not so much of a problem. We all agree on verse 7. He made himself humble. He became a humble person. Ja, we zijn het allemaal eens over vers, de betekenis van vers 7. Hij, hij maakte zichzelf uh, nederig, hij werd nederig. Just like a man should be, humble. Zoals iemand moet zijn, nederig. And once he was like that, he then even became humble to the point of death. En, en hij, hij vernederde zichzelf tot het punt van uh, de dood zelfs. It's not a difficult passage to understand. So let's find out what went wrong. Let's go laten, back here to verse 6. Laten we uitzoeken wat eigenlijk uh, verkeerd ging, vers 6. Okay. Let me show you a little graphic here. Number one, right. Een schema zullen we laten zien nu. This one here. The first problem comes with the word form of God. Het eerste probleem is vorm van God, gestalte van God. And here in the in the Greek the word is morphe. In het Grieks het woord is uh, morphe. There it is, morphe, and it does mean an appearance or a form or an expression. Het betekent een vorm of expressie, uitdrukking van God. Just to give you an example, uh, Een Let's see. Let me skip ahead here of what form is going to mean. I'm looking for, hang on. Zullen uitleggen wat de vorm betekent? Okay, wait a minute. Form here, if, we, if, if you look up the word Greek, the Greek word morphe in the New Testament and in the Septuagint. You know what the Septuagint is, right? Ja, als je het, als het Griekse woord morphe hier in, in Filippenzen 2:6 vergelijkt met eh, de tekst met een tekst in, in, in de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament. It can describe a facial expression. Het kan beschrijven een, een, een, een uitdrukking van iemands gezicht. Same word. Zelfde woord, morphe. You know, we use the word, you ever heard of the word eh, in English metamorphosis? Metamorphosis. Meta means change. Metamorfose. Morph, right. And morphe, morphe is an expression, a change of expression. Ja, metamorfose, dat woord kennen wij, er zit morfe in. Een, een, een verandering van uitdrukking in het gezicht. For instance, in the Septuagint we have a verse that describes Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar was the king of Babylon, you remember? In de Septuagint lezen we over Nebuchadnezzar, de koning van Babel. and he decides to send Shadrach, Meshach, and Abednego, these three Jews, and he throws them into the fire. Into the fire. En, en Nebuchadnezzar, die, u kent het verhaal, die gooide Shadrach, eh, Abednego en nog die anderen in het vuur. And they didn't burn up. En, maar ze verbranden niet. So he got really mad. Dus hij werd werkelijk neidig. And he yelled at his servants and he said, turn up the fire seven times hotter. En hij Kreten, maak het, eh, stook het vuur zeven maal eh, hoger op. Well, when you look at the Greek text maar describes what his face looked like, it says he saw them and he got his morph changed. He got really angry. He, got an a morphy of anger in him. Ja, interessant in de, in de Septuagint tekst staat dat Nebuchadnezzar werd zo kwaad dat zijn gezicht veranderde. Hij kreeg een andere morfe. See? So it doesn't, doesn't mean necessarily a form of God. It's an expression. Dus het betekent niet noodzakelijkerwijs een vorm van God, maar een uitdrukking, een expressie. Okay? I mean, that's no big deal. I mean, I can look at Wim and say, wow, there's an expression of God. You know, I mean, when he acts right, you know, when he acts good, right? <laughs> or if I can look at somebody else and say, yeah, you got the, you got a You look like a form of Satan. You know? I don't mean that you're Satan. I just mean you're, you're, you're expressing yourself like he would, right? Dus als je eh, de uitdrukking van je gezicht verandert, hè, dan, ja, je kunt, nou laat ik het zo zwart-wit zeggen, zoals Marcus het zegt, je kunt wel, dan kun je de ene keer lijken op Satan en de andere keer op, uh, op God. In Jewish history we had two kings of Midian. In, in, in geschiedenis heb je twee koningen van uh, Midian. Their names were Zebach en Salmuna. Twee namen, Salmuna en Zebach. Zebach en Salmuna. And they were captured en ze werden gevangen genomen by Gidon. You remember Gidon? Door Gidon. In the Gidon. Judges, book of Judges. Ja, Gidon, de boek And uh, Gidon gets these two kings and he says he he he he captures them after they killed a whole bunch of Israelites at Tavor, at Mount Tavor. Ja, nadat Gidon ze... interrogates them after he, they killed a bunch of people. Nadat ze een heleboel eh, Israëlieten hadden gedood, eh, werd, werden ze verhoord. Ja? And he, he says to them, he says, Gidon says to these two kings. En Gidon zegt tegen deze twee koningen. Tell me, the men that you killed at Tavor, describe them to me. En hij, eh, vertel mij, die mannen die jullie gedood hebben, beschrijf ze voor mij. Because it turns out they were, they were Gidon's children. En het, toen bleek dat het de kinderen waren van Gideon. And they answered him, they said, these people we killed, they looked like they were the sons of kings. En deze twee mensen, kinderen, die, die leken op, op, op de zonen van, van koningen. They had a royal look to them. Ze hadden een, een, een, een koninklijke uh, uitdrukking. In Greek, morphe. In het Grieks morphe. They looked like sons of kings. Ze zagen eruit als koningskinderen. So you can see in verse 6 back in our text here. Dus je ziet in vers 6 in deze okay, tekst. Yeshua looked like he was from from Hashem. He looked had the expression, the form or the appearance ja, dus, of being from God. Dus in die tekst Jezus Yeshua had de de, de aanblik van uh, hij hij zag eruit als, als God, maar, als, maar hij was de zoon van God. He was deserving of the authority and reputation of God. He was? Deserving of the authority of a king, ja, hij, actually. hij verdiende uh, het gezag te hebben en, en de autoriteit van, eh, van een koningskind. We use that, you know, we use that expression all the time. We say... Who do you think you are? You think you're God? Ja, wie denk je dat je bent? Ben jij God? Nobody dat really means you think you're God. Maar niemand denkt echt van, ja, je bent God. What we really mean is, who do you think you are? Some kind of king? Who do you think you... We, you're not going to tell me what to do. Als we het zeggen, bedoelen wij natuurlijk van, ja, wie denk je dat je bent? Uh, hè? And Yeshua possessed this right. This, he had an aura ja, about him. En, en Yeshua, die verdiende dat recht. Hij had een soort aura om zich heen. He looked like a king. Hij like zag he deserved to be a king. Als een, als een koning, want hij verdiende koning te zijn. And he will be a king. En hij zal een koning worden. All right? Now, I'm just trying to get through this as quickly as I can. Now, let's go on to the next one. Just so you understand these hard words here, let's get to the next one. Ga naar de volgende tekst. only got three of them, so here's the second one. Dat is de tweede van de vier. This is a little tough, but we're going to get through it. Just Beetje pittig, maar het is... Scare you. And here the next group of words that bother us is that he did not consider it robbery, or just like you read here, ja, to be equal with God. Uh, hij, I, hij beschouwde het niet als een roof, uh, geen roof geacht heeft, staat hier. Hij beschouwde het niet als een roof. Okay. Now here, the word, the, the word harpagmon, arpagmon is here. You see where it is? It says uch arpagmon, and then uh, hegesata. Three words. One, two, three. You see those the order of those words? Er the first word, och, och, means not, not. Het eerste woord oeg, dat betekent eh, niet. Oké. Okay. Uh, eh, this, word is har, har, harpag, harpag, har, harpagmon. Hypergoon. Oeg. Oh, sorry, no, wait a minute. No, no, no, that's not right. That's not right. excuse me. That's huparchon is to possess something. Yes, ja. Okay? Dat betekent eigenlijk, huparchon is zijn, Hè? This is to possess right? Bezit, hij bezit. Then it's not. Niet. And harpagmon is to be able to attain something. Is, is datgene wat je kunt verkrijgen. This word here is to obtain something. Okay, you can see ja, harpagmon, har, harpagmon, of harpagmon, harpagmon betekent wat je kunt verkrijgen. Okay. And then the next word is hegesata, which means to regard something. Ja, hegesata betekent uh, Okay? Eh, okay? Eh, to, to regard, to consider om, om something, to think Om te denken dat je... Okay? Ja. Now watch carefully what the translators have done. Maar kijk goed wat de vertalers nu hebben gedaan. Hang on. Ja, And here's the trick. And here's the. This is really de valkuil. What you're gonna you're gonna see here is, you know, the translators wanted Jesus to be God. De vertalers wilden per se dat Jezus God was. The passage never says anything like that. Maar de passage zegt helemaal so what do you nergens. do? Dus wat moet je dan doen? Just change the translation a little bit. Dus Move the words around. moet je de vertaling uit het Grieks een beetje veranderen. Sleutelen eraan. So what we have here is is uh, that he was in the form of God and that's actually be he was in this word here okay uh hupachon just means he was in the he was be he existed in the in a godly form okay now let's start here with och. we beginnen okay? met niet het woordje the word och just means not het betekent gewoon niet and just like in english and just like in dutch the next word that's next to the och is the one that's being negated. En het volgende okay. woord na oog wordt helemaal uh, ja, uh, genegeerd. Uh, not something, right? Niet iets. Ja. But watch what they do. Kijk wat ze gaan doen. Of This, hebben gedaan. So what happens here? Here, Here is, is not, what's that word? Harpagmon. Harpagmon. Not attainable. It's not obtainable. Het is niet verkrijgbaar. But watch what they do. They skip this word and they go to the next word, hegesata, which is the third, the right one, two, third word. Hegesata, het derde woord. Which means to count something or regard something. Dat, dat betekent iets om, om iets te beschouwen. Say, so, well, I don't want the, I want the not to belong here. instead of here. Ik wil dat het oeg niet eh, bij de derde woord hoort, hegazato. Do you see the trick? So it's the so I want the phrase to say not consider. See? Not consider. Niet beschouwen. Jesus did not consider. Jezus beschouwde niet, niet beschouwde. But that's not what the text says. Maar dat is niet wat de tekst zegt. The text says he did not he did not It was not attainable. What wasn't attainable? Wat was niet verkrijgbaar? The thought of being equal to God. Wat was niet verkrijgbaar? De gedachte om gelijk te zijn aan God. I want to be equal to God. Ik wil gelijk zijn aan God. That's not even thinkable. Dat is ondenkbaar. It's not attainable. Niet verkrijgbaar. Niet te bereiken. And all by simply taking one word and moving it, and instead of translating not robbery, which is another way, it's not robbery, it's attainability. Because robbery is to grasp something, right? If I rob you, I'm grasping something, I'm attaining it, I'm taking it by force. It, it the word, I'm sorry, I didn't no, no, okay, translate. Okay. I will do it later. Yeah, go on. I what in it's in Greek, hegasata means, excuse me, uh, harpagmon means to take something by force. Ja. That's why they translate it robbery. Ja, eh, harpagmos, harpagmos, uh, eh, komt van harpizo. Dat betekent met uh, kracht, geweld, uh, pakken, grijpen, buit verkrijgen, roven, roven, ja. And that's why it's not attainable. It's not robbery. Robbery is one possible translation, but attainability is another. Yeah, eh, do you know eh, you have a synonym for eh, attainability? Uh, to verkrijgbaarheid. something that is accessible. Ja, verkrijgbaarheid dus. Hè? Ja, maar, maar, het is niet verkrijgbaar. Het, is niet... Something is either available to me, meaning I can get it, or I cannot get it. Je kunt het krijgen of je kunt het niet krijgen. Okay? Right. Maar het is niet te verkrijgen. If you take, uh, you know, a, 100 euro note and you hang it from that string, I, I can't get it. I can't get, it's too high. I can't get it. It's not attainable. Als iets eh, boven je, je kunt het niet verkrijgen. Het is boven je hoofd en het gaat gewoon niet. Het lukt je niet om dat te verkrijgen. What's not attainable? What's not attainable is hegesata equality with God. Dus wat niet te verkrijgen is, eh, dat is eh, de, gelijk, gelijk aan God, eh, de gelijkheid met God verkrijgen. Dat is niet mogelijk. In other words, there was. Let's go back. Hang on. Let me look forward for a second. In Yeshua's mind, it was not possible to be equal with God. Why? Because he's Jewish. En, en Yeshua's gedachte was... It doesn't matter what his position was. Attaining equality with God is not impossible. Het, het, maakt niet uit welke positie eh, het was, wat Joshua had, maar eh, verkrijgen om gelijk te zijn met God, dat was <laughs> gewoon onmogelijk, ten So look, now let me show you, let me show you one thing here, uh, it should be right here. Which of these two sentences make more sense? welke van deze twee zijn de meest zinvolle? Ik zal ze voorlezen. Nummer 1. Uh, eh, Yeshua aangenomen... dat Google Translate. I hope, I, hope it's correct. Uh, Yeshua aangenomen dat de gelijkheid met God was iets dat was onmogelijk te verkrijgen. We begrijpen wat er staat. Hè? Which one makes more sense? Eh, of Yeshua zijnde geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn. Ja. It doesn't, do you, do you agree? The, the second one just, it, it's, it's like it's in the twilight zone. It doesn't, it does what does it mean? Okay? And that's the problem with this text. Okay. Almost finished. <clears throat> okay, now let's go to the third phrase. Naar de derde uitdrukking. Where kenosis is. Waar het woordje kenosis staat. Oops. And that. Okay. Okay. So in verse verse 7, so Yeshua, what did he do? Here it says he made himself of no reputation. Ja, Yeshua in vers 7. Uh, eh, ja, even kijken hoor. Eh, heeft zichzelf vernietigd. But ekinosen means He emptied, he made himself humble. Maar het, maar het woord well, betekent dat hij zichzelf leeg gemaakt heeft, Ye vernederd. Yeshua knows the scripture. He knows that if you humble yourself, God will lift you up. Ja, Yeshua wist dat right? hij jezelf vernederde, dat uh, Yahweh uh, je zal verhogen. The scripture says that in many, many different places. En de schrift zegt het op vele plaatsen. Says it in the Torah. In de Torah. If you as a man, what's man's biggest problem? Wat is het grootste probleem van een mens? His ego. His ego. Zijn, zijn ego. Me. Ik. I. And if you just will make yourself humble, which is the challenge for all men. Want het is een uitdaging voor ons allemaal om jezelf nederig te maken. Then Hashem will lift you up Dan zal Hashem jou eh, verheven, eh, ver, eh, verhogen. De Nederlandse tekst zegt vernietigen. Right. Ja, de tekst zegt destroy in Dutch. Right. Oké? Okay? Ja. ja. And, ja. and so... The, let me, let me, the MBG translation that has emptied. Emptied. Yes. Yeah. Yes. And and this is what Shaul is saying: empty yourself. Right? Right? Wait a minute. Let me find this one. I thought I had a I had quoted it, but I, I can't find it now. All right, never mind. There's examples in the Torah, there's examples in the Psalms, and there's examples in the New Testament. Humble yourself. Voorbeelden in de Torah, in de Psalmen en in het Nieuwe Testament. Even got that, that song, you know, humble thyself in the sight of the Lord and he will lift you up, right? Okay? All right. So now just to, to, to, to close it off, it's a very, the, the most important thing you can remember when someone will tell you about this verse, you simply answer, excuse me, they changed the order of the words Dus je moet gewoon zeggen, eh, sorry, eh, maar je verandert de volgorde van de woorden in de tekst. In order to arrive at a translation that suited them. Oh, ten einde uit te komen bij een vertaling dat eh, dat jou dat jou geschikt so is. So now what I'm going to do is I'm going to give you the translation. This is Uri's translation. Dus ik geef je nu een vertaling, dat is Uri's vertaling. And you can use it if you want. Let's see, I have it here. En just read it and tell me if you think this makes any sense. En dan kun je vertellen om te kijken of het enige zin heeft. Ik zal het voorlezen. Oké, laat deze gezindheid de uwe zijn. Want het was ook de gezindheid van Yeshua. Die in Gods verschijning of verdienend het respect van een koning, de status van het bestaan als Gods gelijke, als ongrijpbaar, eh, onmogelijk om te stelen, beschouwde. Daarentegen hij ontledigde zichzelf en koos ervoor om te worden tot een dienaar van de mens. Hij begon zijn bestaan in het beeld van de mens en werd gevonden als een man gelijk het plan der mensen. Hij vernederde zichzelf en werd gehoorzaam, zelfs tot aan het punt van de dood aan een paal. And it's reasonable. And it doesn't present any, you don't have to do a skit on it and figure out God in heaven and God on earth and none of that stuff. Ja, but he, he knows. the English. Ah, yes. It... You have translated it? No, actually, Ben did. Oh, very good. Yeah, it's a ah. translation ah, from your. Yes, English my translation, so his translation, and my translation. I need to retranslate it. Ah. <laughs> okay. True. No, I just wanted you to read it. Yes, it's okay? very interesting. Yeah. In English, let this mind be of you. And okay, you, you, you read it. That was the idea. Okay. And that's it, folks. It's not that difficult to defeat the argument. Het is niet moeilijk om uh, het argument uh, ja, te, te, te, weerleggen. Ja. Was it? Kijk, ze is de verkeerde kant op. Ah, yes. Very important. Very good. Very good. I, we, last week we, we happened to go to a, uh, to a seminar. Verleden week gingen we naar een seminar in, in eh, Jeruzalem. And um, Let me let me find that real quick. Hang on. So, and the seminar was uh, it was actually uh, having to do with uh, the software. This this uh, soft this Bible program. The -huh. guy that wrote this Bible program was holding a class on how to use it. Ja, degene die het Bijbelprogramma schreef, die, eh, ja, die, had, die gebruikte software. Okay, and um, Number two, where is it? Number two. Okay, hang on. Right, and at that, uh, at that, at that, one of the people that came to the uh, that came to the class. En een van de mensen die naar de de de, de klas kwamen. One of the world-renowned Greek scholars, the, the, in, in all of Israel. Een van de meeste, of de, eigenlijk de meest eh, gerenommeerde, beroemde, beroemdste Griekse uh, geleerde in Israël. His name is... Um, um, <laughs> uh, uh, no, he's very famous. <laughs> He's so famous I can't remember his name. <laughs> but he's famous. You know, no, ah. but no, he's he's very good. I, wrote it down. I just, I mean, I've I've heard his name. No, his name is Johnny. No, his name is. Um, oh, it's on the tip of my tongue. Um, but, uh, uh, anyway, never mind. He's a Greek scholar. You will you will know it in, in a few minutes. Yeah. And or or after the study. Probably. So I went up to him during the break. And, I showed en ik ging naar hem in de pauzetijd ging ik naar hem toe. And I said, look, uh, uh, what's going on here? I mean, Does that word not apply to the word consider or the word for attainable? Dus ik zeg tegen hem van ja, dat woordje oeg, hè, niet, eh, moet dat nou toegepast worden op, uh, op hegesato, beschouwen, of op eh, dat andere woord, op And he said, look, you know, you could, you could do it this way, the way that the Bible translates it the English translator. en, hij zegt van... My pointer. You could do it this way. Ja. Hij zegt, je kunt het inderdaad, zoals Bijbelvertalers vaak doen, op die manier doen, uh, in de volgorde zoals wij... Said, but it's a stretch. It, it's really not, that's not what it says. Maar dat is eigenlijk vergezocht. It says, he did not think it was attainable. Wat er in feite staat is dat Yeshua niet dacht, eh, niet beschouwde, en niet overwoog dat, het, dat het te halen was, dat het te bereiken was, dat het verkrijgbaar was, gelijk aan God zijn. Because he's so used to reading Greek, he knows the order of words. Hij is zo ehm, gewend om Grieks eh, te gebruiken, te spreken, dat hij weet gewoon, hij voelt wat, wat de volgorde van de woorden moeten zijn. And sure enough, he also explained that if you have an idea already in your mind als je een idee hebt wat al in je gedachten zit. And you want the text to express that idea. En je wil dat de tekst dat uitdrukking geeft. You can turn it around the text. Dan kun je het rond die tekst draaien, ja. But just reading the text for the text for the sake of the text. Maar alleen maar lezen de tekst lezen ter wille van de tekst. You can you cannot arrive at that conclusion. You understand niet, the difference? kun je niet tot die conclusie komen. It all depends if you come to the text with a preconceived idea. Ja, het, het hangt er maar vanaf of je naar de tekst toestapt met een, uh, ja, een, een, een vooringenomen and then you go and you search in, if you search the Bible for all the time that this word appears next to another noun, sure enough, it's translated exactly the way it's supposed to, except here. I missed that. Excuse me. Whenever you go and trans find other similar phrases that have the word uch hmm? and a noun that follows it, it's always translated not and the noun. Oh ja, dus in alle andere gevallen, als je die constructie tegenkomt van die begint met och, niet, met het woord dat daarop volgt, dan dan, dan moet er altijd de vertaling zijn in die volgorde. Niet en het woord wat erop volgt. In other words, the not always negates the next word. Except, in this, verse. Dus het, het woord oeg niet eh, negeert, vernietigt, oh, hoe zeg je het nou? Het, het volgende woord, dus hapagmon, behalve hier. Nee? Oh, nu, sla, nu slaat het woord oog op het volgende woord, hè, gezato. In other words, harpagmon is the one that's being negated, and it's always that way, except here they, they decide to, to, to change it, to switch it. Ja, ze hebben het hier besloten om het uh, te veranderen, de volgorde, ja. Ah, yeah, you put a not, negates the following word. It's, right. And what they did here is just dishonest in order to create another idea. Did you have something to add, Levy? Okay. Are there any questions, any comments? Zijn er nog uh, vragen of commentaar? Amen. Amen. Shabbat shalom. Todaraba. Yivarech Hashem. Nitrod.